Freddy van met het NOS-journaal. Het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar de betrokkenheid van Nederlandse militairen bij een bombardement in Hawija in Irak kwam pas na een jaar op gang. Het blijkt uit interne documenten en antwoorden van het OM die in bezit zijn van NOS en NRC. Bij de aanval in 2015 kwamen zeker 70 burgers om het leven. Het aantal Europeanen met dementie zal de komende 30 jaar verdubbelen, tot bijna 20 miljoen. In Nederland zullen in 2050 een half miljoen mensen dement zijn, verwacht Alzheimer Europa. Dat is ruim 3 procent van de bevolking. De Europese Unie zal alleen een handelsakkoord met de Britten tekenen... als er ook een deal is over visserij. Dat heeft Brexit-onderhandelaar Michel Barnier tegen de NOS gezegd. Nederlandse vissers halen nu nog bijna de helft van hun vangst uit Britse wateren. Het doel is om dit jaar een visserijakkoord te bereiken. Op het voormalige militaire vliegveld Valkenburg moeten zo snel mogelijk 5000 woningen worden gebouwd, hebben de gemeente Katwijk en de provincie Zuid-Holland besloten. Twee weken geleden dreigde het kabinet nog met ingrijpen als de gemeente niet snel zou beginnen met de bouw. Het militaire vliegveld staat al 14 jaar leeg. Kinderopvangcentra krijgen het recht om niet gevaccineerde kinderen te weigeren. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft daarmee vanmiddag ingestemd. Er zijn wel uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld voor kinderen die allergisch zijn voor de vaccinatie. En op verschillende plekken in Engeland en Wales worden mensen geëvacueerd. Er zijn voor tien gebieden overstromingswaarschuwingen gegeven. Mensen die daar blijven zijn in direct levensgevaar. Door de zware regenval tijdens de storm Dennis zijn straten, spoorwegen en huizen onder water gelopen. Het weer. Vanavond trekken regenbuien over. Daarbij is kans op onweer en aan zee op zware windstoten. Temperatuur vannacht rond de 4 graden. Morgen wisselend bewolkt, op een enkele bui na droog en het wordt een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. Verkeers. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A10 bij afrit Volendam, Ring Noord richting Zaanstad, staat 5 minuten vertraging voor de 4 kilometer file door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. Bij de Koentunnel richting eh, Zaanstad 10 minuten vertraging.